Raymond Seré met het NOS Journaal. In Scheptaal bij Brussel is een Nederlander omgekomen tijdens een spelletje Airsoft. Dat is een omstreden variant van paintballen. De man uit Gouda was met een groep naar een oude brouwerij gegaan om het spel te spelen. Hij zakte door een plafond, viel 10 meter naar beneden en was op slag dood. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft een onderzoek naar het ongeluk ingesteld. In Nederland hebben zeker 147 mensen een defibrillator in hun lichaam die mogelijk niet goed werkt. Bij een deel van hen is het apparaat inmiddels vervangen. blijkt uit onderzoek van de inspectie voor de gezondheidszorg dat via RTL Nieuws naar buiten kwam. De inspectie deed onderzoek bij hartpatiënten met een apparaat dat hen helpt bij een hartstilstand. Bij sommige producten van de fabrikant St. Jude Medical gaat de isolatie van de draden makkelijk kapot. De draden liggen dan bloot en er kan kortsluiting ontstaan. De defibrillator werkt dan mogelijk niet als het hart problemen heeft. De Mexicaanse regering dacht de zoon van de meest gezochte drugsbaron van Mexico te pakken te hebben. Maar inmiddels is gebleken dat het een ander is. De Mexicaanse overheid heeft dat toegegeven. De verdachte werd aan de media getoond als Jesus Guzman. Zijn vader leidt het machtige Sinaloa drugskartel en is al jaren voortvluchtig. Er staat 5 miljoen dollar op zijn hoofd. Zoon Jesus zou flink zijn opgeklommen in de drugshandel en zijn arrestatie werd dan ook gebracht als de belangrijkste in jaren. Maar de gearresteerde man blijkt een onschuldige autoverkoper te zijn. De internationale proftennisorganisatie ATP heeft het zogeheten blauwe gravel in de ban gedaan. In mei werd in Madrid op de blauwe ondergrond gespeeld. Voor tv-kijkers is het spel wat beter te volgen, maar topspelers als Djokovic en Nadal hadden geen goed woord over voor de nieuwe ondergrond. Beiden lieten weten nooit meer op een dergelijke ondergrond te zullen spelen. Normaal is gravel gemalen baksteen. De blauwe ondergrond is volgens veel spelers zachter en glibberig. De ATP heeft blauw gravel nu verboden. Het weer, vannacht vanuit het zuidwesten regen, morgen veel regen. En met 17 graden wordt het ook kouder dan vandaag.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 Cause you're keeping me awake all night, do. Now I'm looking for a dude just like you. It could be you and me if I'm in the right mood. How we gonna leave oh, if you don't okay. try to?